Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. Op verschillende plekken in Oekraïne klinkt vanmorgen weer het luchtalarm. Rusland zou opnieuw raketten hebben afgeschoten... waarbij scholen, hulpposten en huizen in de Oekraïnse stad Zaporizhia zijn geraakt. In de hoofdstad Kiev zoeken mensen de schuilkelders op of ze blijven zoveel mogelijk binnen. Gisteren voerde Rusland raketaanvallen uit op meerdere steden in Oekraïne... als wraak voor een explosie op een belangrijke brug. Tropische storm Julia heeft flink huisgehouden in Midden-Amerika. Onder meer in Guatemala, El Salvador en Honduras zijn er minstens 28 slachtoffers en er is veel schade. Mensen werden bedolven onder weggespoelde aarde of sloegen om met hun boot. En veel mensen met een migratieachtergrond die al langer in Nederland zijn of hier zijn geboren... vinden ons land niet gastvrij, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau. Ze voelen zich gediscrimineerd en hebben maar weinig vertrouwen in de politiek. Meer diversiteit gewoon, ja gewoon wat ze zeggen waarmaken voor de verandering. Zou meer mensen van zeg maar, het dagelijks leven, de mensen die de beroepen uitbeoefenen daadwerkelijk, eh, verschillende lagen van de bevolking. En dat is er niet echt. Het gevoel van buitensluiten speelt vooral bij mensen met Turkse, Marokkaanse en Surinaamse roots. En dan zijn het motorkappen, dan uitlaten en nu zijn het vooral spiegels die populair zijn bij autodieven. Vooral de spiegels van Tesla's zijn in trek, merken ze ook in een woonwijk in Amsterdam... waar de afgelopen dagen de ene na de andere spiegel verdween. Ik heb begrepen dat als je ze eruit haalt, dat ze heel veel geld opbrengen... en dat ze snel verkocht kunnen worden. Wat ik begrepen heb is, het gebeurt echt door professionals. Ze hebben professioneel gereedschap. Wordt heel vakkundig wordt het weggehaald. De politie heeft nog niemand opgepakt. En het weer nog. De dag begint mistig en grijs, maar daarna trekt het best wel open. Het blijft ook droog met af en toe wolken en af en toe zon bij 15 of 16 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Deze drukke dinsdagochtendspits. Het ziet ernaar uit dat het hoogtepunt inmiddels achter de rug is. Wel gebeurde er zojuist nog een ongeluk op de A2 van Utrecht naar Amsterdam bij knooppunt Holendrecht. Je vertraging is 35 minuten vanaf Breukelen. Ook is het drukker dan gebruikelijk nog op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Tussen knooppunt Raasdorp en Amstelveen Stadshart ongeveer 10 minuten aan oponthoud. Tot, eh, tot slot nog de N242 van Middenmeer naar Alkmaar.